Rond 10 uur viel er zoveel regen dat het riool het niet kon verwerken. De brandweer moest uitrukken voor ongelopen kelders, vastende liften en een tunnel die blank stond. In die tunnel kwamen drie vrouwen vast te zitten met hun auto. Toen ze de tunnel waren ingereden sloeg hun motor af. De auto ging drijven en de vrouwen werden gered door de brandweer. De situatie in Jemen is nog onduidelijk. President Saleh is vertrokken naar Saoedi-Arabië voor medische behandeling nadat hij vrijdag gewond was geraakt bij een aanval op zijn paleis. In Jemen wordt al maanden geprotesteerd tegen zijn bewind en demonstranten vieren zijn vertrek als een overwinning. Op straat in de hoofdstad Sanaa wordt gedanst en gezongen. Bij zijn vertrek heeft de vicepresident van Jemen alle taken van Saleh overgenomen. Omdat veel familieleden van president Saleh zich nog in Jemen bevinden, is het volgens waarnemers niet zeker dat zijn vertrek ook het eind betekent van zijn regime. In Duitsland lijkt ook het laatste onderzoek naar de bron van de EHEC-besmetting niets te hebben opgeleverd. In een restaurant in Lübeck, waarvan 17 gasten ziek werden, zijn volgens de eigenaar geen sporen van de bacterie aangetroffen. Onderzoekers spreken ook tegen dat de ziekte is ontstaan op de havenfeest in Hamburg, waar begin mei anderhalf miljoen mensen naartoe kwamen. De Amerikaanse zanger en liedjeschrijver Andrew Gold is overleden. Gold was vooral bekend van zijn jaren 70 hits Lonely Boy en Never Let Her Slip Away. Ook schreef en zong hij het liedje Thank You For Being A Friend, dat later in een andere uitvoering het themanummer werd van de tv-serie The Golden Girls. Gold werkte veel samen met andere artiesten als Linda Ronstadt, Art Garfunkel, Diana Ross en The Eagles. Andrew Gold overleed na een hartaanval. Hij was 59 jaar. Het weer. Felle onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Eerst vooral in het oosten, later ook in het westen. De temperatuur ligt tussen de 18 graden op de Wadden en 25 in het zuidoosten. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld 5 kilometer.